Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het laatste overleg in Den Haag voor de persconferentie. Om 7 uur vanavond krijgen we waarschijnlijk te horen dat de lockdown met drie weken verlengd wordt. Maar over de details wordt nu nog overlegd. Minister De Jonge denkt niet dat het een erg positief verhaal wordt. Ja, dit zijn echt moeilijke maanden. En eh, inderdaad, we hebben het echt nog, nog echt even vol te houden voordat we er zijn. Want we zijn er nog niet. Er wordt ook nog gepraat over een avondklok, maar het lijkt er niet op dat die er nu al komt coronavaccins van meerdere fabrikanten worden te koop aangeboden via appdienst Telegram. Volgens Shownieuws vragen de verkopers ruim 100 euro per dosis te betalen in cadeaukaarten of bitcoins. Politiedienst Interpol waarschuwde eerder al voor namaakvaccins. Er komt geen verandering in de straf voor Jeannette S. in de zaak van de Chalet-moord. Twee jaar geleden kreeg ze 14 jaar cel en tbs voor de moord op een zakenman, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Die tbs is vooral opgelegd omdat zij vijf jaar nadat ze een eerder levensdelict heeft begaan, alweer iemand van het leven heeft beroofd. Er moet wel iets mis zijn met deze vrouw, oordeelde het gerechtshof. En de Hoge Raad is het daar dus mee eens. En in een Amerikaanse dierentuin zijn ook een aantal gorilla's positief getest op het coronavirus. Het is mogelijk de eerste besmetting onder apen. Het viel verzorgers op dat ze aan het hoesten waren. We decided to test the troop because we saw some mild symptoms that are uh, similar to those that, that humans would experience. De gorilla's anderhalve meter afstand laten houden, dat gaat niet lukken. Het is ook schadelijk om een groep uit elkaar te halen. De apen worden nu extra in de gaten gehouden, maar krijgen geen speciale medische behandeling. Het weer, de regen verdwijnt en de zon komt tevoorschijn.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 We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear your eyes find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise, paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. sunrise. Her body filled in off the top. Latinas, la, la, Latinas, la, la, Latinas. Sacudelo como Shaki, baby drop it low on top me. Electric feel so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene paveres. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they hell of it, I let you love me. Latinas, Latinas, shock, shock, shock it up, shock, shock, shock get up. I like Latinas, ones who look like Selena, shake a bunda like Anita, morenas that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas, and they want a piece of the big manzana.